Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het bedreigen van politici, journalisten of rechters mag niet normaal worden, dat zegt premier Rutte. De hele dag gaat het in Den Haag al over de dochters van de bedreigde minister Kaag. Die willen dat hun moeder stopt in de politiek. En ook justitieminister Jessel Gus neemt het heel serieus. Op het moment dat mensen die eh, de vrije pers vertegenwoordigen... die de rechtspraak vertegenwoordigen... mensen die zich inzetten voor de democratie, zoals politici... als die eh, onder druk niet meer hun werk kunnen doen... Ja, wat heb je dan over van de rechtsstaat? Verschillende politici zeggen dat ook zij te maken hebben gehad met bedreigingen. Onder meer ministers De Jonge en Hoekstra die zeiden dat. En mijn collega Ewout Kiefiet weet wat dat zegt. Ernstige woorden dus vandaag in Den Haag van vanwege die situatie bij minister Kaag. Het is ook lang overgegaan in de ministerraad. Maar een manier om deze glijdende schaal te stoppen, die is nog niet gevonden. Behalve uitspreken en ja, vooral de oproep doen eh, tot fatsoen. Weer is er een poster van een Pride-expositie vernield. Gebeurde in Alkmaar, waar ook al eerder een poster werd beschadigd. Een man van 34 uit die stad is opgepakt. De laatste vernieling was vanochtend, net als de vorige keer, op het stationsplein daar in Alkmaar. Daar hangen grote posters met foto's van intersexe mensen... die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben. En de politie kreeg een melding dat er een man met een steekwapen door het centrum liep. En toen bleek dat er een poster van die expo was vernield. Twee tieners die gisteren in Roosendaal in Brabant even vermist waren... zijn teruggevonden in een beddenzaak waar ze zich hadden verstopt. De eigenaresse had een jongen en een meisje de winkel zien binnenrennen. Uiteindelijk na een tijdje ben ik eh, op zoek gegaan eh, waar ze nou waren. Ja, zeker een half uur geduurd voordat ik ze gevonden had. En eh, ze lagen onder het bed met z'n tweetjes. Ja, de reden is minder leuk, want vooral het meisje was bang. Ze zouden op straat in Roosendaal zijn bedreigd. De politie werd gebeld en die heeft de tieners uiteindelijk thuisgebracht. Het weer, nu nog lekker zonnig en vanavond blijft het droog. Prima pinksterweekendje wordt het. Het wordt eh, morgen zonnig, graadje of 20. En zondag wordt ook eh, de warmste dag, 18 tot 24 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Er staat er nog maar eentje. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je bij Lelystad nog 10 minuten verdraging.